Jelle Visser met het NOS-journaal. In Polen heeft het Lagerhuis een aanpassing van de mediawet aangenomen... die niet-Europese bedrijven verbiedt om een meerderheidsbelang te bezitten in Poolse media. Dat zou het einde kunnen betekenen van de laatst overgebleven kritische tv-zender TVN... die voor een groot deel in handen is van het Amerikaanse Discovery. Tegenstanders van de wet zijn ervan overtuigd dat dat ook de bedoeling is van de aanscherping van de wet. De Taliban hebben vandaag nog eens drie provinciehoofdsteden in Afghanistan veroverd. Daarmee heeft de islamitische terreurorganisatie in minder dan een week acht provinciehoofdsteden in bezit gekregen. Nog eens drie dreigen te vallen. Taliban-strijders bezitten nu zo'n twee derde van het land, bijna het hele noorden van Afghanistan. De hoogste temperatuur ooit gemeten op Europees grondgebied heeft een nieuw record gevestigd. 48,8 graden. Vastgesteld in een plaatsje op Sicilië, zo'n 10 kilometer van de havenstad Syracuse. Het record is nog niet officieel bevestigd. En carnavalsverenigingen in Limburg zien een vaccinatieplicht voor de festiviteiten niet zitten. Wel beginnen ze een campagne waarin ze carnavalsvirus oproepen om zich te laten vaccineren, meldt 1 Limburg. Over drie maanden is het 11 november en dan begint het carnavalseizoen. Drie schepen die in de haven van Lelystad liggen met een giftige hoeveelheid fosfinegas aan boord... vormen geen gevaar voor omwonenden. Dat stelt de gemeente na metingen van de brandweer. De drie binnenvaartschepen vervoeren graan uit Polen met een te hoge concentratie fosfine. Waar de gas uiteindelijk moeten worden verdampt is nog steeds niet duidelijk. En dan het weer. Vannacht ligt de temperatuur tussen de 11 en 15 graden. Plaatselijk ontstaat wat nevel of mist.